De vrouw van 31 viel zo'n 15 meter naar beneden. Aan het einde van de voorstelling wordt een verticaal podium gebruikt waarbij de artiesten aan kabels hangen. Door nog onbekende oorzaak raakte de veiligheidskabel van Zara Kyar los waardoor ze viel. In eerste instantie dacht het publiek dat het bij de show hoorde totdat er geschreeuw en gehuil te horen was. De show van Cirque du Soleil is voor onbepaalde tijd gestopt. De finale van de Confederations Cup is gewonnen door gastland Brazilië. In Rio de Janeiro werd het 3-0 tegen de huidige wereld- en Europees kampioen Spanje. Doelpuntenmakers waren Neymar en twee keer Fred. Spanje miste een strafschop. Voordat de wedstrijd begon waren er relletjes buiten het stadion. De politie raakte slaags met demonstranten. In Brazilië wordt al weken betoogd tegen corruptie en het gebrek aan publieke voorzieningen. De demonstranten vinden dat er te veel geld wordt verspild aan sportevenementen, zoals het WK voetbal dat volgend jaar in Brazilië wordt gehouden. Kroatië is vanaf vandaag lid van de Europese Unie. Op een aantal plaatsen in het land zijn feestende mensen de straat op gegaan om de toetreding te vieren. Kroatië is het 28ste land van de EU en het eerste land dat toetreedt sinds 2007. Het land verklaarde zich 22 jaar geleden onafhankelijk van Joegoslavië, wat leidde tot een bloedige burgeroorlog. Het enthousiasme over de toetreding tot de EU is de afgelopen jaren wel minder geworden door de financiële crisis. Kroatië zit al jaren in recessie. En de kans bestaat dat het land direct onder curatelen komt te staan van de Europese Commissie voor de hoge uitgaven.